Door Almegens met het NOS-journaal. Radicaal rechts wint flink terrein in het Europees Parlement. Maar de christendemocratische Europese Volkspartij, de EVP, blijft de grootste. Die krijgt 181 van de 720 zetels. De radicaal rechtse ID-fractie, waarin onder meer de PVV en de partij van Marine Le Pen uit Frankrijk zitten... is de grote winnaar met 62 zetels. Sociaaldemocraten blijven ongeveer gelijk... en de Liberalen en de Groenen zijn de grote verliezers. In Frankrijk kreeg de partij van Le Pen 31 tot 33 procent van de stemmen. In reactie daarop riep president Macron nieuwe parlementsverkiezingen uit. Die worden eind deze en begin volgende maand gehouden. Macron noemde de opkomst van extreem rechts een bedreiging voor Frankrijk en Europa. In Duitsland lijkt de rechtsradicale AFD de tweede partij geworden. Volgens de exit poll krijgt de AFD 16,5% van de stemmen. De christendemocraten blijven met bijna 30% wel het grootst in Duitsland. Oppositieleider Benny Gans trekt zich terug uit het Israëlische oorlogskabinet. Dat heeft hij vanavond bekendgemaakt. Gans dreigde vorige maand al op te stappen... als premier Netanyahu niet met een plan zou komen... voor het naoorlogse bestuur van de Gazastrook. Dat plan is er niet gekomen. Het oorlogskabinet staat los van het normale kabinet. Het vertrek van Gans betekent niet dat de regering van Netanyahu zijn meerderheid verliest. Lieke Klaver en Lee Marvin Bonifacia hebben zich op de EK Atletiek geplaatst voor de finales van de 400 meter morgen. Klaver deed dat probleemloos. Ze won haar race in 50-58 honderdste. Bonifacia liep in zijn halve finale naar de tweede plaats in 45-17 honderdste. Ook meteen goed voor een finale plaats. Max Verstappen is de winnaar van de Grand Prix van Canada. Norris wordt tweede en Russell houdt zijn teamgenoot achter zich en eindigt als derde. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden en westen kan er nog een bui vallen. Morgen vanuit het westen veel regen en het gaat ook flink waaien.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 I better read between the lines. In case I need it when I'm old. mountain I must climb. Feels like the world upon my shoulder. through the clouds I see love shine. It keeps me warm. be has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort down. But he knows where she's going and she's leaving.